Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij de klopjacht op de daders van een schietpartij is het zou gaan om een man van 26 die zwaar gewond zou zijn. De schietpartij was vannacht in het centrum van Spa. Een politieman was met een collega afgekomen op de melding van een ruzie. Vanuit een auto werden ze onder vuur genomen. Een van de agenten kwam om het leven. De Belgische minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, Jan Bon, heeft op Twitter zijn medeleven betuigd aan de nabestaanden. Op de Noordzee voor de oostkust van Engeland worden twee opvarenden van een Belgisch vissersschip vermist. Het schip kapseisde gisteren aan het eind van de middag en zonk. Drie opvarenden die op een reddingsvlot zaten zijn door een cruiseschip aan boord genomen. Waardoor het vissersschip is gekapseisd is niet bekend. Op een varkenshouderij in het oosten van Roemenië wordt vandaag een begin gemaakt met het ruimen van 140.000 varkens. Het bedrijf in Braila is de grootste varkenshouderij van het land en het op één na grootste van Europa. Afgelopen week is op het bedrijf de Afrikaanse varkenspest vastgesteld. Roemenië kampt al maanden met het uiterst besmettelijke virus. De Afrikaanse varkenspest is vastgesteld op 160 plaatsen in Roemenië, vooral bij kleine boerderijen. Inwoners van de Duitse deelstaat Brandenburg, die waren geëvacueerd vanwege een grote bosbrand, mogen allemaal weer terug naar huis. Vannacht mochten mensen in Tiefenbronnen en Klausdorf terug en vrijdag konden mensen uit Fronsdorf alweer naar huis. In totaal werden donderdag 500 inwoners geëvacueerd. Er staat nog altijd 400 hectare natuur in brand, maar na drie dagen blussen heeft de brandweer het vuur nu onder controle. De autoriteiten van Brandenburg vermoeden dat de bosbrand is aangestoken. Het weer, geregeld zon, later meer bewolking en van het westen uit regen.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 He jumps so high he jumps so high And then he lightly touched down I met him in a New Orleans cafe He was down and out me to be the very eyes of age. As he spoke right out, he talked of lies, he talked of lies. he laughed and slapped his leg a step lonely bars. He said, You know, I drink a bit. Shook his head, and as he shook his head, he just nodded, please. Ja, helaas niet meer onder ons. Maar eh, ik kon haar toch eventjes aan u laten horen... dankzij eh, de wonderen van de digitale eh, techniek. Het vastleggen van muziek. Op een geluidsdrager, zo werkt dat nou eenmaal. Naina Simone, u had er ongetwijfeld herkend. En zij zal ongetwijfeld vanaf haar wolkje zingen... Don't You Forget About Me. Maar daar wordt ze bijgestaan door de Stella Starlet Trio. hey, hey, hey. nee, eh, de Simple Minds, eh, die, die waren verantwoordelijk voor dit eh, nummer in de poppy vorm. Don't You Forget About Me. En dan zong het publiek aan het eind van La La La La.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 Alright. When you get the world uh-huh. on a string. Ja, de, de wereld aan een draadje. Nou, als je dan 17 bent en... Uh, je zingt dat al zo, nou, dan mag je toch wel trots zijn. En dan ben ik ook als vader van mijn zoon Sven. We gaan eh, luisteren naar eh, James Morrison, 7 Eleven, Live gespeeld. James Morrison was dat met eh, Seven Come Eleven. Ik ga een prachtig eh, nummer laten horen van Eva Cassidy. Die u ook kent als uh, country-achtige popzangeres. En dit is een prachtige Jazz jazzklassieker. God Bless the Child. Eva Cassidy. that's not stem eh, helaas niet meer onder ons. Eva Cassidy overleden aan een eh, melanoom. Een, vorm van, eh, of een ernstige vorm van huidkanker. En ja, dan kan het heel snel gaan helaas. Maar haar muziek is verevigd. En dankzij dat feit konden we het uh, terug beluisteren. Ik heb een verzoekje. Petra Dillema. Die vraagt om Jazzman van... Bad Heart. Nou, is het jazzy genoeg? Ik ken het niet, Petra, maar we gaan ervan genieten. Dankjewel. One, two, three. He plays so sexy to me. Three, four, five, six. Kid's got some brand new licks. Six, seven, eight. Down by the snake at the lake, there's a joint that's ready to blow. Every hound in the band's got a sound howling away.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 look like time on a clock. When you think it's over, they're just beginning to rock. They call it jazz man. The bass pocket is tight. They call it jazz man. The trumpet's blinding the light. They shake it down, down, down like fire in a hole. That's the way they do it. That's the way they roll. Petra. Heerlijk, dankjewel. Een fantastische eh, bijdrage aan het programma ZFM Jazz op de zondagmorgen. Elke zondagmorgen luisteraars van 10 tot 12 uur. En eh, dankzij Petra Dillema een eh, waardevolle toevoeging. Footprints, Wayne Shorter, laat die achter. die achtergelaten zijn door Wayne Shorter. Footprints, zo heet het nummer. Gaat nog een hele tijd door, luisteraars. Maar uh, gelet op de tijd, ik wil ook nog wat andere muziek eh, aan u laten horen. Eh, wat ook wat, wat, wat, nou ja, wat easier klinkt. Want u zult zich misschien afvragen... hoe komt het nou dat een hoop mensen... toch als er een jazzfestival bijvoorbeeld is... dat er, dat er mensen meer trekken naar de... Naar de ja, de, de popkant van, van het jazzfestival. Hè? Dus of blues of, of nou, in elk geval, alles behalve jazz. Hoe zou dat nou komen? Nou, dat is eigenlijk zo. Uh, moet ik het nou met een voorbeeld eh, vertellen? Nou, kijk, u zit op een, begraaf, op een begrafenis bijvoorbeeld, of op crematie. En er wordt muziek gedraaid uh, in bijzijn van alle overledenen. nee, <laughs> zo, hoe, zeg, hoe zeg ik dat nou weer helemaal verkeerd? In bijzijn van alle familieleden van de overledenen, zo moet ik het zeggen. En, en, dan zult u merken dat als er een bepaald stuk muziek wordt gedraaid... dat dan de emoties hoog kunnen oplopen. Het hangt dus wel degelijk van muziek af eh, op zo'n eh, op zo'n uitvaart... hoe eh, dat ingrijpt in je persoonlijke emoties. En natuurlijk is iedereen emotioneel als, iemand, als je afscheid moet nemen van iemand... maar muziek kan daar extra toe bijdragen. En in de jazzmuziek is het over het algemeen zo... dat harmonieuze klanken eh, eh, minder aanwezig zijn. Dat het meer gaat om het improviseren op het instrument. Ook nog diverse instrumenten vaak door elkaar. Waardoor die, die harmonie en die, die eh, ja, hoe moet ik het nou zeggen? Hè? Nou ja, u, begrijpt vast wat ik bedoel. die harmonie dan wegvalt. En dan is het ook zo dat op muziekfestivals... de massa, om het zo maar eens te zeggen... toch neigt naar harmonieuze muziek. En zo komt het een beetje dat eh, jazzmuziek een wat een ondergesneld kindje is. Behalve dan bij eh, jazzmuzikanten, want die hebben natuurlijk eh, zeer veel interesse naar wat hun collega's allemaal op het instrument vertolken. We gaan luisteren naar Rod Stewart. Die doet het wat is hij, dat is een groener. Met I've Got The Music Under My Skin. under my skin. I've got you deep in the heart of me, so deep in my heart that you're really a part of me. I've got you under my skin. to give in I said to myself this affair never will go so well But why should I try to resist when baby I know so well That I got you I begin Ja, het zijn een aantal van die eh, American Songbooks gemaakt... met allemaal classicus uit de, uit de jazzmuziek. Eh, uh, eh, op de Groener wijze gezongen. Want een Groener is, nou ja, voorbeeld Frank Sinatra, Michael Bublé... Matt Dusk, het zijn allemaal Grooners. En daar heeft Rod Stewart als popmuzikant zich ook onder geschaard. Het heeft hem geen windeieren gelegd, want maar liefst vijf albums dus vol met heerlijke muziek. Zelfs Cliff Richard heeft zich aan jazzy muziek gewaagd. En dat deed hij terwijl hij zijn liefje eh, eh, een kopje thee trakteerde. When I take my sugar to tea. When I take my sugar to tea, all the guys are jealous of me. Cause I never take her where the gang goes when I take my sugar to tea. I'm a rowdy dowdy, that's me. She's a high hat baby, that's she. So I never take her where the gang goes when I take my sugar to tea. Every Sunday afternoon, we forget about our cares. Rubbing elbows at the Ritz with those millionaires. When I take my sugar to tea, I'm as ritzy as I can be. Cause I never take her oh, where the gang goes when I take my sugar to tea. tea. And every Sunday afternoon, we forget about our cares. We're rubbing elbows at the Ritz with all those billionaires. When I take my sugar to tea, I'm as ritzy as I can be. Cause I never ever take away the gang take my sugar, take my, sugar. Take my sweet little sugar, to tea! Nou, dat is nog eens een leuke manier om je, om je liefje op thee te tracteren. take my sugar to tea, Cliff Richard. Wie had dat ooit gedacht? Uh, George Michael helaas ook al niet meer onder ons. Die heeft ook een, eh, een jazzy nummer opgenomen. My Baby Just Cares For Me. En dat eh, kent u natuurlijk van Nina Simone. Die heb ik al gedraaid. Dus ik ga het echt nu draaien van George Michael. Swing de pan uit hoor. Luister maar. Live ook nog. Ja, ja. care for shoes. My baby don't care for clothes. My baby just cares for me. My baby don't care for cars and races. My baby don't care for. He don't care for heights and places. Elizabeth Taylor is an artist. style. see Ja, wat was hij allround, George Michael. kon echt van alles zingen. Zelfs ook een keer, eh, geloof ik, eh, eh, gezongen met Queen... toen Freddie Mercury was overleden. En ja, dat deed hij ook fantastisch. Dus jammer dat hij niet meer onder ons is. Want een man met een geweldige stem. Geweldige capaciteit als het gaat om muziek maken. En nou ja, wat moet ik er meer aan toevoegen? U heeft dat zojuist zelf kunnen beluisteren. U houdt waarschijnlijk ook wel van Hammond muziek. Jimmy Smith bijvoorbeeld. Maar ik, we hebben ook in Nederland eh, de nodige talenten rondlopen als uh, om Hammond eh, spelen gaat. Natuurlijk Anita Duif hier uit Zandvoort. Ja, ja. Maar ook Rob Mostert. Luister maar. Back in Time, zo heet het nummer. See, I'm not a jealous type girl. But when I see my man all over her. with his bare feet on the pedals, y'all, I'm tripping. Cause I know I can't compete with the lady that's so rough and neat. She takes him back in time with a sound that's just so right. She's off the hook, yeah, yeah, yeah. She's so damn right. place. Let me tell you something. When I was just six years old, yeah, Jimmy Smith came to town and got real close. Good fever hit me bad, yeah. It never left, y'all. No, take me back in time. Be free. the Hammond sounds so right. Let me sing. was het op uh, Hammond en zijn eh, eh, partner. Want dat, dat weet ik hem toevallig. Die, die nam het vocale voor haar rekening. Ik ben even haar naam kwijt. Maar u moet maar eens even googelen op Ros, Rob Mostert. en dan vindt u vanzelf alle muzikanten die met hem samenwerken. een geweldige Hammond-organist. En het swingt minstens zoals Jimmy Smith. We gaan uh, luisteren naar All Night Long. En niet van Lionel Richie, maar van Aaron Tesser. Wow, yeah.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 Come on and sing my song. All night long, all night, all night long, all night, all night long. long, all night, all night long, yeah, all night long. That's right, yeah. Everyone you meet, they're jamming in the street all night long, yeah. Everyone you meet, they're jamming in the street all. En Tesser was dat. En hij werd bijgestaan door de, eh, even spieken, de New Jazz Affair. Nou, het swingt als een, eh, als een trein, hè? Toch? Wat mij betreft, eh, dit soort muziek, luisteraars, dat past helemaal in mijn jazzy jasje. We gaan luisteren naar Martijn Lutner. En Martijn Lutner is een Nederlandse mondharmonica-speler... die een beetje in de voetsporen treedt van Natuurlijk doet Stilemans. Hij heeft een heel mooi nummer uitgekozen. Nummer Quitte pas van Jacques Brel. Oftewel If You Go Away. Dan ook heel mooi gezongen door Dusty Springfield. En natuurlijk ook eh, eh, Neil Diamond. Die heeft dat ook heel mooi opgenomen. Maar heel mooi eh, op mondorgel gespeeld door Martijn Lutmer. Nummer Quitte pas. Ja, luisteraars met eh, If You Go Away, oftewel Nummerkiete Pa. Vertolkt door Martijn Lutner op Mondorgel. Moet ik alweer afscheid nemen van de twee uur ZFM Jazz. Dank allemaal voor het luisteren. Volgende week weer een van mijn eh, andere collega's hier bij ZFM eh, Zandvoort. Het jazzprogramma, want het wordt wekelijks voor u gepresenteerd. En het is ons genoegen om dat voor u te blijven doen. Ik neem afscheid van u. Ik wens u een hele fijne zondag toe. En eh, wat mij betreft eh, nog heel veel jazzy uurtjes. Gezonde jazzy uurtjes eh, op de zondag bij ZFM Zandvoort. Geniet van de zondag. is lekker weer zo te zien als ik naar buiten kijk. Dus ga ervan genieten. En wat mij betreft dus tot ziens. Tot horens moet ik zeggen. <laughs> Alhoewel, ik kan me ook zien via de webcam natuurlijk hè, in de studio als u via het internet eh, luistert en kijkt.